De politie maakte eerder vandaag bekend dat ze geen enkel idee hebben waar ze moeten zoeken, omdat het zoekgebied te groot is. De burgemeester van Delfzijl, waar de kinderen wonen, zegt dat de schok groot is op hun school. Ja, ik ben eh, op bezoek geweest eh, bij de school. En eh, ik heb gesproken met de directeur en met de leerkrachten, de, de, juffen en de meesters van, van de school. ja, de impact is natuurlijk heel groot. de tafeltjes van Jeffrey en Emma zijn leeg. Ze hebben een mooi hart op de tafel geplakt. En ja, hopen, we hopen toch met z'n allen dat ze snel weer hun eigen plekje in zouden kunnen nemen. In Finsterwolde in Groningen is nog altijd een burgerzoek zoekactie bezig. Hoeveel cash geld heb jij? Misschien 5 of 20 cent, maar niet meer dan dat. Nou, je mag wel even kijken. Het is zelfs niks. Ja, en dat is dus niet de bedoeling. De overheid adviseert al een tijdje om een noodpakket in huis te hebben... voor het geval bijvoorbeeld de stroom massaal uitvalt. En net is bekendgemaakt hoeveel contant geld daarin moet zitten. 70 euro per persoon en 30 euro voor een kind. Helder. Is dat alles? Nou ja, het liefst, het liefst doe je het natuurlijk in, in verschillende coupures en ook wat muntgeld. Want stel, zo'n calamiteit doet zich voor dan ga je naar de winkel. Ja, dan help je natuurlijk de winkelier als je ook eh, gepast kunt betalen. Die 70 euro per volwassene of 30 per kind hoef je niet meteen vanavond te gaan pinnen. Bouw het rustig op is het advies. Of je hebt thuis al genoeg cash liggen natuurlijk. Ik heb zelfs meer dan 70 euro. Hoeveel heb je? <laughs> Dat ga ik hier niet zeggen. Maar... En in 35 dagen van de ene naar de andere kant van Australië rennen. Je moet het maar willen. De Brit William Gooch heeft het gedaan. En na afloop kon hij nog praten ook. It <laughs> me a bit of time to process. Um, but yeah, it was an incredible journey. William liep elke dag 2,5 marathon. Het kostte hem wel een paar teennagels en ook begon hij te hallucineren door slaapgebrek. En met zijn actie heeft de ultraloper geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Het weer, het is voorlopig de laatste echt lekkere dag. Vooral in het binnenland met temperaturen boven de 20 graden. Langs zee is het kouder. Morgen een mix van zon en wolken, vrij veel wind en 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland erg druk... en dat heeft vooral te maken met ongelukken in de regio Amsterdam... en de afgesloten A1 beginnen de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen knooppunt Raasdorp en Diemen staat 22 kilometer file met een uur vertraging. De A10, de A10 Oost vanuit Landsmeer tot Amsterdam duurt in zuidelijke richting 11 kilometer file door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dichter, zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. Hou rekening met ook hier nog een nou, een kleine drie kwartier tot een uur vertraging.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 Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. uh. Yeah. You at the mall. Standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end. Telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true.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 Om voorbereid te zijn op een crisissituatie... moet elke volwassene 70 euro contant geld in huis hebben. Dat adviseren meerdere grote organisaties. Voor een kind is 30 euro voldoende. Met het geld kunnen mensen drie dagen vooruit... als pinnen en online bankieren niet meer mogelijk is. De politie heeft een extra foto online gezet van de vermiste Groningse kinderen Jeffrey en Emma van 10 en 8. Ze werden dit weekend ontvoerd door hun vader. De politie heeft geen enkel idee waar ze moeten zoeken, omdat het zoekgebied te groot is. in Zuid-Frankrijk zijn bij zwaar noodweer drie mensen om het leven gekomen. Tussen Toulon en Saint-Tropez zijn overstromingen ontstaan door hevige buien. Het weer, vanavond nog lang zonnig, morgen weer droog, alleen iets koeler dan vandaag met hooguit 20 graden.